Freddy van met het NOS-journaal. De gemeente Rotterdam wil ouders van spijbelende kinderen sneller boetes geven. Het afgelopen jaar werden al 500 boetes uitgedeeld, maar de Rotterdamse wethouder De Jonge wil zo snel mogelijk een lik op stuk beleid. Vanaf vandaag gaan agenten van stadstoezicht langs bij ouders en kinderen die spijbelen. De agenten spreken de ouders en spijbelaars toe. Als leerlingen vaker spijbelen kunnen ze een straf krijgen van bureau HALT. Zo'n 20 voortgezet onderwijsscholen in Rotterdam doen mee aan de actie tegen schoolverzuim. De brancheorganisatie Ingrado voor leerplichtambtenaren staat achter het plan en is blij dat de gemeente het schoolverzuim aanpakt. Het aantal bijstandsuitkeringen lijkt zich te stabiliseren. Volgens het CBS kwamen er in het derde kwartaal van dit jaar duizend mensen met een uitkering bij. In het vorige kwartaal waren dat er nog 8000. In Nederland worden nu 301.000 bijstandsuitkeringen verstrekt. De politie in Almere zoekt een jongen die een minderjarig meisje heeft misbruikt. De jongen is tussen de 12 en 18 jaar oud. Anderhalve week geleden zou die in Almere buiten het spelende meisje de bosjes in hebben gelokt en hebben misbruikt. Volgens de politie gaat het om een ernstig zedendelict. Een dag eerder probeerde een jongen een jong meisje mee te nemen, ook in Almere buiten. Een voorbijganger sprak de jongen aan waarop hij vluchtte. De politie onderzoekt of het om dezelfde jongen gaat. Op de Nederlandse wegen zijn vanochtend door de gladheid twee keer zoveel ongelukken gebeurd als normaal. Zo'n 300 keer ging het mis, meldt de alarmcentrale Mondial Assistance. De meeste ongelukken gebeurden op de provinciale wegen. Wat betreft de files viel de drukte mee. Er stond wel wat meer files dan normaal, maar nergens waren er echt grote problemen. Het weer. Het is bewolkt en het blijft de hele dag in het hele land licht vriezen. Vanmiddag is er af en toe ruimte voor de zon.